Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Oekraïne is blij dat Duitsland en misschien ook andere Europese landen... toch zware tanks gaan leveren. De afgelopen tijd twijfelde de Duitse bondskanselier enorm, vertelt onze correspondent. Scholz heeft telkens gezegd als ik lever, dan wil ik samen met andere partners optrekken. Eh, met name de Amerikanen vond hij heel belangrijk. Want een andere zorg van hem was dat dit voor een verdere escalatie van de oorlog gaat zorgen. Dus dat Poetin dit zou aangrijpen als eh, reden om de landen die leveren dan verder die oorlog in te trekken. Want Amerika is een belangrijke bondgenoot. Het lijkt er nu dus op dat Duitsland vindt dat ze genoeg toezeggingen van andere landen hebben gehoord. Zodat zij het ook wel aandurven. Rusland is er mee. Zij vinden het sturen van deze wapens veel te ver gaan. En ook Nederland denkt erover na om tanks te sturen. Huisartsen hebben toch een hele belangrijke handtekening gezet. Er lag al maanden een plan van het kabinet met daarin allerlei afspraken over de zorg voor de komende jaren. En alle groepen tekenen, behalve de huisartsen. Ze wilden een betere deal. Onder meer extra tijd voor patiënten en een betere vergoeding wanneer ze een avond, nacht of weekenddienst draaien. En dat is nu gelukt. Zorgminister Ernst Kuipers is blij dat de boel eindelijk helemaal rond is. En weer een zure eredivisieavond voor PSV. De club ging met 1-0 onderuit bij FC Emmen. De Eindhovenaren moesten lang met zijn tienen spelen. Je wordt een moedeloze Xavi Simons. Ja, moet je gewoon uh, eh, wikkelen en eh, proberen om die gewoon eh, de zijne te scoren. Maar ja, lukte gewoon niet. En we zitten gewoon in een kutfase, denk ik. Ja, Sparta had de kans om langs Ajax te glippen en door te beuken naar de vijfde plek in de Eredivisie. Maar de Rotterdammers speelden gisteravond 0-0 gelijk tegen RKC en dus blijft Sparta zesde. En dan nog het weer. Het kan wat mistig zijn vanmorgen. Het is ook bewolkt. Droog wel tot aan de avond. En het wordt tussen de 1 en 4 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 gonna be hitting the club tonight Then you gotta make sure that you're looking right Getting all dressed up With a fresh haircut and If your peeps intend on stay around yours tonight You can jump into a cab, there's no need to drive Keep your glass filled up I feel no pressure Cause tonight it's alright If You're feeling lucky Might find yourself somebody tonight, yeah going to just set it off, think it off Step into the party, the just get onto the dance floor, yeah. Stand up, everybody, get up now, move your body. Straight up, we're having a party, cause tonight'll go all the way. That's cool with me, pretty cool girl. Come chill with me, we'll pull up to the after party, cause tonight'll go all the way. Now the DJ's on the mic and the crowd is hype. Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Tryna mess this up. Cause we all came here to party tonight. It's party, now everybody's out on the floor. Yeah. Just party on, party on. We all came here to party. the drinks don't stop till six in the morning. Then on two the party. Stand up, everybody. Get up now, move your body. Straight up, we're having a party. Cause tonight we're going all the way. Oh, that's cool with me, baby, cool girl.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 na de moord zaterdag op een parkeerplaats in Zwijndrecht. De dader is nog vluchtig en het OM hoopt dankzij het tipgeld nieuwe informatie binnen te krijgen. Het afgelopen jaar overleden opnieuw meer mensen dan verwacht, meldt het CBS. De belangrijkste oorzaken zijn de griep en corona.